1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Frankrijk gaat een speciale commissie onderzoek doen... naar welke rol de Fransen hebben gespeeld... bij de Rwandese genocide in 1994. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Bij de genocide kwamen zo'n 800.000 mensen om het leven. Het Afrikaanse land beschuldigt Frankrijk ervan... dat ze de Hutus hebben geholpen in de strijd tegen de Tutsis... Ook heeft Frankrijk volgens de Rwandese regering daders van de genocide helpen ontsnappen. Frankrijk heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Boeing gaat de komende tijd minder 737 MAX-toestellen maken. Nu maakt de vliegtuigfabrikant 52 toestellen per maand van dat type. Dat worden er 10 per maand minder. Dat besluit volgt op het nieuws dat Boeing opnieuw een softwareprobleem heeft ontdekt bij de 737 MAX. Wereldwijd worden de toestellen aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in Ethiopië en Indonesië. Die werden waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de software. De Duitse autofabrikant BMW verwacht een hoge boete van de Europese Commissie... vanwege afspraken met concurrenten Volkswagen en Daimler over uitstoottechnologie. Er zou rekening worden gehouden met een bedrag van een miljard euro. Gisteren werd bekend dat de Europese mededingingsautoriteit... de drie autofabrikanten beschuldigt van samenzwering... Ze zouden afspraken hebben gemaakt om elkaar niet te beconcurreren... bij de introductie van duurzame uitstootbeperkende technologie... zodat die techniek zo lang mogelijk werd tegengehouden. Dierenambulance in Harderwijk heeft twee agressieve ganzen de stad uitgezet. Ze leefden in een vijver en daar vielen ze geregeld voor bijgangers aan. Ook pikten ze eendenjongen dood. Na klachten van buurtbewoners zijn de twee ganzen gevangen genomen... en losgelaten in een natuurgebied bij Zeewolde. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar later komt vanuit het oosten de zon door... en dan wordt het 15 tot 19 graden. Zondag is het vrij zonnig en dan kan het nog een graadje warmer worden.